uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De regering gaat bij wet regelen dat kwetsbare ouders al voordat het kind geboren is extra ondersteuning krijgen. Daarvoor wordt de komende drie jaar 41 miljoen euro uitgetrokken. Nu kan jeugdgezondheidszorg pas ingrijpen als het kind er al is. Kinderen van mensen met psychosociale problemen hebben meer kans op groeistoornissen, suikerziekte en overgewicht. In tien jaar tijd zijn bij woningbranden ruim 300 mensen om het leven gekomen. De helft daarvan is ouder dan 60 jaar, blijkt uit onderzoek van de Brandweeracademie. Ouderen kunnen vaak niet snel genoeg vluchten omdat ze slecht ter been zijn. De politie krijgt er volgend jaar nog eens 58 miljoen euro bij, melden Haagse bronnen aan de NOS. Met het geld moeten de tekorten worden opgevangen die ontstaan omdat veel agenten binnenkort met pensioen gaan. Ook trekt het kabinet 30 miljoen euro extra uit voor de aanpak van internetcriminaliteit. Op het station van Amersfoort oefenen veiligheidsdiensten vandaag en morgen met de situatie na een terreuraanslag. Aan die oefening wordt meegedaan door zo'n 200 medewerkers van onder meer politie, defensie, NS en de gemeente Amersfoort. De oefening begint rond deze tijd en duurt tot twee uur morgenmiddag. Het grootste deel van de Nederlandse volwassenen is tevreden met zijn of haar gewicht, zegt het CBS. Toch is sinds 1981 het percentage mensen met overgewicht fors toegenomen, van 5% naar 14%. Eén op de vijf mensen met ernstig overgewicht of obesitas geeft aan daar geen problemen mee te hebben. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en valt er regen. Het wordt 15 tot 20 graden.